I and I know Jar no dead, Jar no dead, dead. John O'Dedo, John O'Dedo, John O'Dedo. No, John O'Dedo. My knowledge increase, my memory reflect. Marcus Garvey did say, the room rumah rumah rumah kasih John O'Day, John O'Day, John O'Day, John O'Dare John O'Dare John green and gold as the rainbow. The lion, the lion did crown the king. The lion, the lion. Applaus voor. Applaus voor Asher Queen van zijn live cd. Ik zal hem er even bij pakken. Live at Violet Hill. Er zit ook een, eh, een dvd bij. En ehm, ja, dat gaat natuurlijk maar door. 27 nummers lang. En eh, ja, een heel erg leuk sfeertje. Mijn naam is Ben Oveugen en ik zeg hartelijk Welkom bij Peaceful Radio, aflevering 712 inmiddels. En ehm, we gaan door met uh, Peaceful Radio met de CD Music for a Quiet Mind van Davidson. Veel luisterplezier. I'm going to ma you ọ ga-emere akwamgbochiekewa prachtige muziek van Karunesh. Dus eh, die heet Art Chakra Meditation nummer 2, Coming Home. We gaan eh, afsluiten dit eerste uur van Peaceful Radio, aflevering 712 met Music for Wellbeing. Verzamel CD van Phoenix Muziek. Het is eh, Relaxation with Music and Nature Sounds. We gaan luisteren naar The Garden van, eh, even kijken, Gadegaard Fransen. Ja. Goed, dat tot daar het eh, nieuws. En daarna ben ik terug met nog een uurtje Peaceful Radio, lekkere muziek.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 Delen van de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch zitten nog zeker een week zonder stroom na de aardbeving van deze week. Vooral in het oosten van de stad is de schade aan de elektriciteitskabels groot. Het dodental staat op 71, maar volgens de minister van Rampenbestrijding zal het aantal nog oplopen. Er is een onbekend aantal vermisten. Staatssecretaris Bleker van Natuur wil vier van de 166 gebieden die onder Natura 2000 vallen schrappen. De vier kleine gebieden hoeven volgens hem niet beschermd te worden omdat ze geen grote natuurwaarde hebben. Bedrijven in de buurt van gebieden die onder de Europese afspraken van Natura 2000 vallen moeten aan extra strenge regels voldoen. En van die enorme vergunninglast voor ondernemers wil Bleker af. Andere kleine natuurgebieden willen juist samenvoegen omdat dat efficiënter is. En hij zet een streep door de plannen om twee polders in Zuid-Holland onder water te zetten. De Duitse minister van Defensie Gutenberg is nu ook officieel zijn dokterstitel kwijt. De promotiecommissie van de Universiteit van Bayreuth heeft hem afgenomen. Gutenberg kwam de afgelopen dagen in opspraak toen bekend werd dat hij plagiaat had gepleegd bij het opstellen van zijn dissertatie in 2007. De CDU-minister had zelf al aangeboden om zijn dokterstitel terug te geven. De KNVB doet onderzoek naar mogelijke fraude bij de voetbalclub NAC. De eredivisieclub uit Breda heeft de zaak zelf aangekaart bij de bond... na een interne controle van de boekhouding van twee seizoenen geleden. Volgens NAC is toen een kleine vijf ton ten onrechte op de balans opgenomen. De mogelijke fraude wordt ook onderzocht door de club zelf... die vorig seizoen een miljoenenverlies leed. Vanwege wanbeleid legde de KNVB NAC dit seizoen een puntaftrek op. Het weer in het westen van het land regent het. In het oosten valt sneeuw en het kan lokaal glad zijn.